Als Cassius Clay, de naam die zijn ouders hem gaven... won hij in 1960 goud bij de halfzwaargewichten op de Olympische Spelen in Rome. Daarna begon zijn profloopbaan van bijna 20 jaar. Hij werd negen keer wereldkampioen bij de zwaargewichten. Onvergetelijk waren zijn titelgevechten met Joe Frazier, Fight of the Century in 1971... en Thriller in Manila in 1975... en met George Foreman, Rumble in the Jungle in 1974. In 1981 won Muhammad Ali zijn laatste gevecht. Toen waren de eerste symptomen al zichtbaar van boxersdementie, een vorm van de ziekte van Parkinson, verergerd door de vele klappen op het hoofd. Mohammed Ali was 74 jaar. Bij de explosie in brand op Urk zijn gisteravond geen doden gevallen. Wel zijn er zes mensen gewond geraakt, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. Even na zes uur werden twee huizen verwoest door een gasexplosie. Twee andere huizen vlogen erop in brand. In de huizen waar de explosie was, was niemand aanwezig. De explosie werd veroorzaakt door een gaslek. Het aantal veelverdieners in de ouderenzorg daalt. Bijna een kwart van de bestuurders in de ouderenzorg verdiende vorig jaar meer dan de balken in de norm, meldt de FNV. Een jaar eerder was het nog bijna een derde. Ondanks de daling noemt de FNV het schrijnend dat er nog zoveel bestuurders boven de balken in de norm uitkomen in een tijd waarin er volop wordt bezuinigd. Twee Nederlanders zijn in het Britse Maidstone veroordeeld tot lange celstraffen wegens smokkel van bijna een ton cocaïne met een zelfschip. De 69-jarige schipper kreeg 20 jaar cel en 9 maanden. De andere Nederlander van 47 werd veroordeeld tot 14 jaar. De twee hadden bekend dat ze met de drugs waren vertrokken vanuit Curaçao. Het weer in het midden en zuiden van het land is het mistig.